Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Bij Riffers Lombardije en Veneto heeft de overgrote meerderheid gestemd voor meer autonomie. De regio's zijn de rijkste gebieden van het land. Ze willen daarom meer zeggenschap en meer inkomsten uit belastingen. De referenda waren niet bindend, maar geven de bestuurders van de regio's wel meer invloed bij de onderhandelingen met de regering in Rome. In beide regio's is de anti-immigratiepartij Lega Noord aan de macht. Een jongen van 17 heeft in Zwitserland meerdere mensen verwond met een bijl. De tiener viel zijn slachtoffers aan op het dorpsplein van Vloems. Daarna ging hij er in een gestolen auto vandoor. Toen hij vervolgens bij een ongeluk betrokken raakte... trok hij te voet door naar een tankstation. Daar verwondde hij nog meer mensen. Uiteindelijk schoot de politie hem neer, waarna de jongen werd gearresteerd. De verdachte zou alleen gehandeld hebben. De politie gaat niet uit van terrorisme. De politie is op zoek naar degene die in een straat in Schiedam zeker 52 auto's heeft bekrast. Het lijkt erop dat de dader met bijvoorbeeld een sleutel langs de geparkeerde auto's is gegaan. Het is nog onduidelijk of er één of meer daders waren. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De schade loopt in de duizenden euro's. De gevluchte Turkse vrouwenhandelaar Saban B. runt vanuit Turkije een dubieus callcenter dat energiecontracten verkoopt aan Duitsers. Het Duitse weekblad Der Spiegel heeft dat ontdekt. B. werd in Nederland tot acht jaar cel veroordeeld... voor grootschalige en gewelddadige uitbuiting van vrouwen. Maar hij keerde in 2009 niet terug van verlof om zijn kind te zien. Het Turkse Hof bepaalde in 2016 dat Saban B. zijn straf in Turkije moet uitzitten... maar het is twijfelachtig of dat ook gebeurt. Het callcenter opereert volgens Der Spiegel vanuit Turkije... en benadert klanten in Duitsland op agressieve wijze. Het weer, bewolking overheerst en er valt soms regen of motregen. Morgen eerst veel bewolking en dan vooral in het noorden en oosten soms een bui.